De From-inspectie controleert een aantal van de transporten als ze in Nederland aankomen. André Kuipers is met succes vanaf de lanceerbasis Baikonur gelanceerd. Precies volgens plan vertrok de Soyuz-raket naar het internationale ruimtestation ISS. Tien minuten na de lancering oordeelde de vluchtleiding dat alles goed was gegaan en werd er geapplaudiceerd. Kuipers kan vrijdag in de namiddag een glimp van Nederland opvangen vanuit het ruimtestation. En bij helder weer is het ISS te zien als een bewegende ster. Hans Spekman wordt voorzitter van de PvdA. De leden kozen hem als opvolger van Liliane Ploemen. Die vertrekt volgende maand. In een ledenraadpleging haalde Spekman bijna 82% van de stemmen. Veel meer dan de andere twee kandidaten. Spekman zit sinds 2006 in de Tweede Kamer. Hij houdt zich daar onder meer bezig met sociale zaken en asielbeleid. Daarvoor was hij raadslid en wethouder in Utrecht. In Eindhoven is een busje van een apotheek gestolen. Het gebeurde vanochtend om een uur of tien in Eindhoven. De politie kan niet zeggen hoeveel medicijnen er in het busje lagen en of daar middelen bij zitten die gevaar kunnen opleveren. Het blauwe Volkswagen busje werd gestolen toen de bestuurder was uitgestapt om iets af te geven bij een apotheek in Eindhoven. Op het Museumplein in Amsterdam demonstreren ruim duizend leerlingen uit het voortgezet onderwijs. De demonstratie is een initiatief van de scholierenorganisatie LAX. Die is kwaad over de 1040 uren norm die minister van Bijsterveld wil invoeren in het eerste en tweede jaar van de middelbare school. De norm is nu 1000 uur. De Tweede Kamer is akkoord, de Eerste Kamer moet nog stemmen. Scholen en vakbonden zijn tegen. Het weer... Bijna overal droog, alleen in het westen soms regen, in het noordoosten zelfs af en toe zon. Het is 5 tot 8 graden. Dit was het... Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. E de files van 3 kilometer en langer staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort bij Eembrugge 3 kilometer. A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Roelofarensveen en Hoogmade 5. A10 West naar Zaanstad bij de Koenten 4. A15 vanuit Europoort tussen de afrit Brielen en knooppunt Vaanplein 7.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 plus 18 Stuck in her daydream Been this way another man. It's too cold. 谁？ gonna learn how to believe again Find the innocence in me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 Let it snow, let it snow, let it snow. En jij hebt hem zelf samengesteld. Ga nu naar winterse50.nl. Bekijk de complete lijst en luister in de laatste week van het jaar naar de Winterse 50. De Winterse 50. Vrijdag 23 december op dit station.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 pissed time. Wish I was at home for Christmas. en elektriek al stop. Alles dat allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In het goederenvervoer worden mensen onderbetaald en er zijn illegale in dienst. Dat zegt de arbeidsinspectie. De illegale chauffeurs zijn voornamelijk Bulgaren en Roemenen. Ze werken soms voor maar 300 euro per maand. FNV Bondgenoten spreekt van blanke slavernij. De Tweede Kamer wil opheldering van het kabinet over de rol van staatssecretaris Bleker